Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionair kabinet wil toch 2,3 miljard euro uitgeven aan de methode Laurentien. Via die methode krijgen slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller hun compensatie. Ambtenaren trokken eerder aan de bel over de methode... die bedacht is door de stichting van prinses Laurentien. Door deze manier van compenseren zouden de kosten uit de hand lopen. De Tweede Kamer besloot eerder met de aanpak door te willen gaan... maar wel onder strenge voorwaarden. Het volgende kabinet moet kijken waar de extra miljarden vandaan moeten komen. In het noorden van Rusland zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een lange afstandstrein was onderweg naar de Zwarte Zee. Negen rijtuigen zijn van een spoordijk gevallen en liggen gekanteld in de modder. Reizigers konden door de ramen naar buiten klimmen. Volgens de Russische spoorwegen was de dijk instabiel geworden door zware regenval. 128 mensen kunnen nog steeds niet bij hun auto... in de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. Precies een maand geleden stortten de hellingsbanen in. Vorige week werden 15 auto's weggehaald. De rest kan nog niet weg vanwege onderzoek. De meeste auto's zijn van medewerkers van het Sint-Antonius ziekenhuis. Zij kregen een leenauto. En binnenkort is het dan echt zover. Demissionair premier Rutte geeft na 13 jaar het stokje over. Dick Schoof krijgt dan de sleutel van het torentje. Maar voordat Rutte vertrekt geeft hij nog een afscheidsinterview... in dat torentje met het Jeugdjournaal. Daarin vertelt hij onder meer wat hij wil bereiken... met zijn nieuwe baan als secretaris-generaal van de NAVO. Het gevoel van onveiligheid, het, het geluid wat je bijna kunt horen... van wat daar nu aan de hand is, eh, dat dat stopt. Als we dat kunnen bereiken eh, dat daar vrede komt. En dat ik iets aan kan bijdragen in die NAVO-rol, ja, dat zou ik heel bijzonder. En dat we ook weer genoeg geld blijven uitgeven aan Defensie. En hij vertelde ook hoe hij als premier de lange kamerdebatten voor zichzelf een beetje opleukte. Ik heb zelfs gehoord dat u eh, soms snoepjes verstopte in een envelop tijdens de Tweede Kamer. Eh. Nou, soms eigenlijk altijd. Want je mag bij Kamerdebatten niet eten. Ik kon dus niet zichtbaar daar zakken drop gaan zitten leeg eten. Dus dat werd in de enveloppe gebracht alsof daar belangrijke stukken in zaten. Ja, morgen wordt dat interview uitgezonden in het Jeugdjournaal om 7 uur op NPO ZEP. Dan nog het weer. Lekker zonnig was het vandaag. Alleen in het binnenland wat wolken. Vanavond blijft het ook nog lekker warm. Morgen opnieuw lekker veel zon. En het wordt 26 tot 30 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.